Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het gasverbruik is in de laatste 30 jaar bijna gehalveerd. Die daling is vrijwel volledig toe te schrijven aan de opkomst van de hoogrendementsketel en een betere isolatie van woningen. Dat melden twee brancheorganisaties van de energiebedrijven in Nederland. In de afgelopen drie jaar wordt gemiddeld per huishouden ook minder elektriciteit gebruikt. Sinds 2008 is er een lichte afname. Die wordt vooral veroorzaakt doordat stroomvretende huishoudelijke apparaten worden vervangen door zuiniger modellen. In totaal neemt het energieverbruik nog steeds toe, omdat er steeds meer huishoudens komen. Van het totale energiegebruik werd vorig jaar ruim 9% opgewekt door duurzame bronnen als zon, wind en waterkracht. Nederland heeft als doelstelling om in 2020 14% van de energie duurzaam op te wekken. In Londen is een optreden van het Israëlisch Philharmonisch Orkest verstoord door anti-Israël demonstranten. Het orkest trad op in de Royal Albert Hall in Londen in het kader van de traditionele serie zomerconcerten van de BBC. Het concert bestond uit vier delen en aan het begin van elk stuk stonden er demonstranten in de zaal op die begonnen te schreeuwen. De BBC heeft de radio-uitzending twee keer onderbroken. Volgens de BBC zijn 30 bezoekers uit de concertzaal verwijderd. Aranska Rus is op de Open Amerikaanse tenniskampioenschappen in New York uitgeschakeld. Ze verloor in de tweede ronde van de nummer 1 van de wereld, de Deense Caroline Wozniacki. Het werd 6-2 en 6-0. Ook Michaela Krajicek moest het afleggen tegen een van de toptennisters op de wereldbelangrijst. Ze verloor van Serena Williams met 6-0 en 6-1. Dan nog het weer, vannacht helder met enkele mistbanken. Het koelt af tot 7 graden in Groningen.